Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Acteur en presentator Rob Fruithof is overleden. Dat is bekendgemaakt via zijn eigen Facebookpagina. Fruithof presenteerde in de jaren 90 het KRO-programma Wakku Wakku... een populaire quiz over dieren met bekende Nederlanders. Later stapte Fruithof over naar de Tros... waar hij ter land, ter zee en in de lucht presenteerde. Hij maakte ook naam als acteur en stemacteur. In 2005 verhuisde Fruithof naar Zuid-Afrika... Hij leed al langere tijd aan kanker, waar hij ook aan is overleden. Rob Fruithof was 71 jaar. Elf stafleden van het Spaanse vrouwenteam stappen op. Dat doen ze vanwege de commotie rondom voetbalbondvoorzitter Louis Rubiales. Na de gewonnen WK-finale van vorige week kuste hij een speelster van het nationale team vol op haar mond. Rubiales is door de FIFA voorlopig geschorst in afwachting van een onderzoek van de voetbalbond. Ook Montserrat Tomé, de assistent van bondscoach Jorge Wilda, stapt op. Ze laat via sociale media weten dat ze zou willen dat er gepraat kon worden over de prestaties van het Spaanse elftal. In de Lamberti-kerk in het Gelderse Zelhem is gisteren een organist gegijzeld. Hij oefende voor een kerkdienst toen een dronken man binnenkwam en hem gijzelde en mishandelde. De 71-jarige organist wist te ontsnappen toen hij toestemming kreeg om naar de wc te gaan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De dronken man is gearresteerd. Annemiek van Vleuten heeft op de voorlaatste dag van de Ronde van Scandinavië de leiding gegrepen. Na de 16,5 kilometer lange tijdrit heeft ze nu een voorsprong van 17 seconden. De Ronde van Scandinavië is de voorlaatste koers voor Annemiek van Vleuten. Volgende maand sluit ze haar loopbaan af in de Nederlandse Simak Ladies Tour. Die eindigt nabij haar woonplaats in Arnhem. Het weer wisselvallig en buien trekken nog over het land. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12.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 En als opening worden we trouwens eh, Antonello. Antonello Ferrari en Aldo Bergamasco. Met Play That Funky Music. Het komen nu weer een hoop lekkere muziek. Ik heb zometeen nog een beetje shownieuws voor je. Onder andere nieuws over Nicky Romero en nieuws over uh, Cross. Ja, dat is alweer eventjes een tijdje geleden. Nou ja, hè, een tijdje geleden. <laughs> Vorige maand, hè. Maar er is nog even lekkere muziek. Onderweg zometeen Sap Jr., Carmina Dai en Mr. V. Maar er is die Becky Hill en Louis Thompson met Side Effect. mix. I've been thinking, I've been drinking. and the mind matter needs to toss the feeling. I ain't joking, I think I'm broken. Something triggers me at any given moment. Wasn't my plan, but it's the truth. And it ain't a phase that I'm going through. All that I am, all that I do it seems to be revolving around you Cause I could be alone or in the club Or someone else's bed All I gotta do is think of us And I get these side effects Feeling like the more I'm moving on The more I can't forget every time I get these side effects People talking, and I've been dodging. Every question about you is so exhausting. I still got your number. Sometimes I wonder where you are tonight, whose body you are under. Wasn't my plan, but it's the truth. No, it ain't a phase that I'm going. I could be alone.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 Daarvoor muziek van Seb Jr. en Camina Day, Mr. V, The Menu. Dat was de plaat die je hoorde. TVM Zandvoort, zaterdagavond. Ik weet niet of je een beetje fan bent van eh, Nicky Romero. Hij draaide laatst nog op Tomorrowland. Maar hij staat op 2 december voor het eerst met een eigen show in de avonds live in Amsterdam. De kaarten voor Night Vision, als de show van de Nederlandse DJ heet... die zijn afgelopen maanden gestart. de show is toegankelijk voor alle leeftijden. Ja, weet het niet hoor, maar... Eh. Maar eh, de 34-jarige Romero komt er met Night Vision een, eh, komt er een droom uit. Laat hij weten, ik speel al langere tijd met de invulling en uitwerk van dit concept. Een solo-show eh, voor dit formaat stond al heel lang op mijn bucketlist. Zo zegt Nicky Romero. Eigenlijk heet hij gewoon Nick Rotteveel. Het evenement wordt geproduceerd door Artist Division. Het internationale eventenbureau, evenementenbureau moet ik zeggen. E&A Events, bekend van concepten als Don't Let Daddy Know, Kingsland Festival en Martin Garrix ADE. De shows van DJ zijn doorgaans alleen toegankelijk voor mensen van 18 jaar en ouder. Maar de show van Romero is voor eh, jong en oud. Naast concert in concert al brengt Romero dit najaar een album met dezelfde titel uit Night Vision. Het is daarnaast het uitgangspunt voor de aankomende internationale tour. Dus eh, ik zou meteen even kaarten bestellen. Nicky Romero 2 december dus in Avas Live in Amsterdam. En de attractie op de Zwarte Cross, waarbij vorige maand een ernstig ongeluk gebeurde, die keert niet terug op het festivalterrein. Dat meldt de organisatie van de eh, Zwarte Cross gisteren. Het gaat om de attractie eh, Do Your Own Stunts. Een soort schrans voor een paar meter hoog... waarvan eh, mensen in een rubberen band... Kun je, kan je er naar beneden glijden. onderaan de, gans, onderaan de schans zo een beetje plaakgeblek. Jongens, te weinig bierkop, Maar er staat een groot luchtkussen om de val te breken. Alleen, ja, het ging niet helemaal goed. niet de eerste keer dat er ongeluk bij gebeurt. Het is nog onduidelijk hoe het is gebeurd, dat ongeluk. de Nederlandse Voedsel- en Warenwetautoriteit is met de forensische afdeling van de politie nog bezig met het ongeluk. Maar op 21 juli gebeurde het. De 47-jarige man eh, die werd zwaar gewond uh, naar het traumacentrum in Enschede gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met de Amsterdammer gaat, maar eh, het ging laatst nog niet zo goed. Dus don't do your own stunt, zullen we maar zeggen. van Zandvoort, de Nightwalk, zaterdagavond. Stapavond, leuke feestjes, ga ik je zo alles over vertellen. De hele weekend trouwens feestjes vlakbij. Misschien als de wind goed staat, dan kun je het zelfs horen hier in Zandvoort. Maar wat is nu muziek? muziek. Kelly en uh, eh, Tilassi en Michelle Louise met Keep Fighting. Door het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I'm trying, trying to survive. Keep my head up, eyes upon the prize. When I feel like I can't take it anymore, I continue to stand. Whoa, whoa, whoa. giving, giving my all and all. I keep fighting, so I dare not fall. when adversity comes my way, I still continue to music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on ZFM. Right. talking, cause I'm about to love. They don't need my money, cause I'm more than enough. Well, I got somebody, cause I'm about to love. They don't need my money, cause I'm more than enough. Well, I got somebody, cause I'm about to love. They don't need my money, cause I'm more than enough. Well, I got somebody, cause I'm about to love. They don't need my money, cause I'm more than enough. every Saturday at ZFM Zanford. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Ja, dat was Mark Knight. Samen met Nitro Deluxe met Brutal. En daarvoor horen we White Ocean met Somebody.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 En vanavond heeft hij meegenomen Nomen RSCL, Sexy Mr. S en MC Janto zijn ook van de partij. Vanavond dus eh, het wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we doorlopen komen wij Club Air. Dat is vanavond Throwback. Begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie afgekort alleen de letters throwback.nl of air.nl. Daar vind je al die informatie. En als je wat hebt met hip-hop en RB, dan kan je ook doorgaan naar de Melkweg vanavond. Of vannacht. Er is het wekelijks feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven: encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met eh, onder andere eh, MK en Prime. Die zijn daar van de partij. Dus eh, vanavond dus wekelijks feestje Encore in de Melkweg in Amsterdam. En natuurlijk dit weekend Mysteryland. Ja, het zit hier bijna op om Vorige week hadden we nog eh, ehm, Dance Valley. En daarachteraan Dutch Valley in Sparenwoude. En nu eh, nog iets dichterbij. Mysteryland 2023. Begon vanmiddag om 12 uur, doet tot vanavond 11 uur. En eh, ja, je kan even checken, de informatie mysteryland.nl of uh, eh, eh, noordholland.nl. dan kom je er ook. En vandaag waren onder andere Avo Brooster, Atmosphere, Beastie, Benny Rodriguez, Brandon Hart, Chucky, CJ Bolland, The Mouth of Madness, Frankie Rizzardo, Evers Green, Gregor Thrasher, Headhunters, Lady B, Leon Benesti, Mad Dog, Medusa. Ja, gewoon eh, Paul van Dijk trouwens. Een heleboel <laughs> DJ's bekende en onbekende DJ's. En eh, het is het hele weekend Mysteryland. Uh, en het vindt allemaal plaats eh, op het voormalig terrein in natuurlijk, ja, Hoofddorp. Dat is het tegenwoordig noemen, hè. Het zit een beetje tussen Hoofddorp en Haarlem in. Dus, hè, ja, misschien de kaart voor morgen. Misschien was je er vandaag ook geweest. En hebben we nog een leuk feestje? Ja, nog een leuk feestje. Als je ervan houdt, Reggae Lake Festival. Dat is ook het hele weekend in het Gaasperpark in Amsterdam. Is vanmiddag om 1 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond. dus natuurlijk reggae en voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven reggaelake.nl. En dan gaan wij door met muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd.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 TVM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. We gaan eens even kijken welke platen erg populair zijn. In de clubs, op de radio, op de streams en natuurlijk op de festivals. Oftewel de Nightwalk 10. Deze week op 10, MD Express met God Made Me Funky. Op 9, Blondish met eh, Call My Name. Op 8, Bob Sinclair met World Hold Up. Daar met Steve Edwardsen. Op 7, Divine Slow en Who met What You Need. Op 6, Kashmir en Dajé met Brighter Days. Op 5, Asking van de MK, Sonny Fondera en Clementio Douglas. Op 4, Another and Able Boulder met Relax My Eyes. Op 3, Fred Again met Adore You. Op 2, Fisher en Astic. Nee, Attic moet ik zeggen met Take It Off. En eh, ja, nog steeds verwacht ik dat hij op nummer 1 komt. Maar eh, Peggy Gao, die houdt het lang vol. It goes eh, like Nana. Staat nog steeds op nummer 1 in eh, de Night Walk 10. En die gaan we niet draaien, want die heb je al zo vaak gehoord. En ik hoorde dat die eh, op eh, Tomorrowland ook helemaal grijs gedraaid werd. Ik heb andere muziek voor je. Mauer, West End en uh, Cammy Bear met Over. I over. stage, DJ Mario Zanfort. salty with? Who you getting salty with? Who you getting salty with? Who you getting salty with? Who you getting salty with? Can you handle it? handle it? muziek van Sean Finn. Samen met Cassim, met Caldavé. Ook een plaat die eh, ja, elke zomer wel weer opnieuw uitgebracht wordt. En daarvoor horen we Sam Divine en Dope Earth Alien met Salty. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd meteen. Het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global House Vibes. Straks in dit derde uurtje liggen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Nu nog even muziek. Onderweg James Hyde en Major Laser met Number One. Maar is die een van mijn favoriete zomertracks op de festivals. D.O.D. met So Much In Love. Ik zeg tot zometeen na de break. DJs and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfor. Nightwalk Main Stage. vroeg, Het was net kwart voor geweest. Ik zit gewoon mijn programma af te kondigen en ik ben klaar. En ik pak even een biertje. En ik denk, het is nog niet 1.47. Ik denk, we zijn wel erg vroeg. Dus eh, ja, we horen muziek van James Hype en Major laser met Number One. Uh, trouwens, daarnet nog een en Mentis met At Last. En ook nog D.O.D. kwam voorbij. En eh, dit is dan echt de laatste platen. Chris Lorenzo en Pam. Ik zeg tot zometeen na de break. Special request Southwest This is the roughest the roughest gonna Kommer att täppa nåt av Ear this!